Jeroen van Kamp met het NRS Storm Franklin leidt op verschillende plekken tot overlast. In Hilversum dreigen losgeraakte dakplaten van het stationsgebouw af te waaien. Het treinverkeer van en naar Hilversum is stilgelegd en de omgeving is afgezet. Ook in Delft en Den Haag zijn dakplaten door de wind losgerukt, schrijft Omop West. In Rotterdam is een boom op het meterspoor gevallen... en ook in Wateringen en Voorburg zijn bomen omgevallen. Rijkswaterstaat sluit rond 12 uur vanavond de Hollandse IJsselkering... vanwege verwachte hoge waterstanden. De piek van de storm wordt tussen 8 en 11 uur vanavond verwacht. Alle schade die storm Eunice veroorzaakte aan het Nederlandse spoornetwerk is verholpen, zegt ProRail. Door het hevige weer kreeg de spoorbeheerder meer dan 200 meldingen van incidenten binnen. Onder meer over omgewaarde bomen en kapotte bovenleidingen. ProRail verwacht dat storm Franklin opnieuw tot problemen gaat leiden. Door storm Eunice hebben sommige bomen nog maar een klein zetje nodig, zegt de spoorbeheerder. Morgen komt er overleg tussen Rusland en Oekraïne en de OVSE... de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat heeft Frankrijk gezegd na een telefoongesprek... tussen de presidenten van Rusland en Frankrijk, Poetin en Macron. Rusland heeft dat niet bevestigd. De OVSE ziet toe op naleving van de wapenstilstand... tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten in het oosten. Die overeenkomst wordt steeds vaker geschonden. De Russen en de Fransen verschillen van mening over de oorzaak van de oplopende spanning. Volgens de Franse regering geeft Poetin Oekraïne de schuld... en Macron de separatisten. Aan boord van de veerboot waarop vrijdag voor de kust van het Griekse eiland Corfu brand uitbrak... is een vermiste passagier levend teruggevonden. Het gaat om een man van 21 uit Belarus, melden Griekse media. Er is ook nog een dode gevonden, maar om wie het gaat is nog onbekend. Er worden nu nog 10 mensen vermist. Het weer tot besluit. Onstuimig met veel regen en een stormachtige wind. Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgekondigd... voor het westelijk kustgebied en het IJsselmeer. Ook morgen buien en veel wind en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar...